Citydijkers met het NOS Journaal. In Chili zijn zeker 23 mensen om het leven gekomen bij natuurbranden. Ook zijn er een groot aantal huizen verloren gegaan. Bijna 1500 mensen zijn dakloos. Het blussen van de branden verloopt moeizaam. Het is zomer in Chili en het hele land heeft te maken met een hittegolf. Het is boven de 40 graden, het is droog en het waait hard... De natuurbranden woeden al een week in Chili. In die periode is er al evenveel land afgebrand als normaal in een heel jaar. China noemt het neerhalen van de ballon die de afgelopen dagen boven Amerika vloog... een overduidelijke overreactie. Het land heeft bezwaar aangetekend tegen de militaire actie van de VS. Het Amerikaanse leger schoot de ballon gisteravond uit de lucht toen die boven de oceaan zweefde. Volgens de Amerikanen is het een spionageballon... Maar China zegt dat het gaat om een uit koers geraakte weerballon. In Wateringen is een jongen opgepakt die had gedreigd met een schietpartij op zijn school. Leerlingen, ouders en docenten kregen de afgelopen avond een mail... waarin de jongen schreef dat ze maandag allemaal neergeschoten zouden worden. Hij schreef dat hij overweldigd werd door de druk van school en werd gepest. De school schakelde daarop de politie in. Belangrijk bewijs in de zaak van Natalie Holloway... dat door een Amerikaanse advocaat en televisiepresentator groots werd aangekondigd... blijkt nep te zijn. De televisiepresentator is opgelicht, zegt het OM van Aruba. Ze had betaald om het bewijs in handen te krijgen... en maakte vervolgens via sociale media bekend... dat ze adembenemende informatie had... waarmee de vermissing van Holloway zou kunnen worden opgelost... die in 2005 op Aruba verdween.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 Cause I feel so high I'm reaching a doubt 自己。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 de zomermaan Fast life, kan niet slomen gaan Het spijt me, ik wil dat je weet Habibti, ik ben het probleem Word para, ja para nog steeds Want die fast life is mij is zijn greep hey.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 They for me jackpata, I Ghana. You never touch, you dey form back pass. Which kind money we never see before. Tell me, got me feeling I'm the one. Ajay, Ajay, Ajay. Can never take my cake away. Ajay, you can count my grace. I just did my lane, my lane. You no get the time for the hate and the bad energy. my mind on my money. Make you dance like broccoli. Steady green like